Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De Eerste Kamer wil van net. Op een aantal ministeries worden twee ministers benoemd. Volgens Kamervoorzitter Broekers-Knol staat in de grondwet... dat een ministerie onder leiding van één minister staat. Het is dus niet mogelijk dat er twee ministers de scepter zwaaien. Broekers-Knol wil nu weten wie van de twee ministers... op onder meer justitie en veiligheid en volksgezondheid de leiding krijgt. Artsen moeten niet tegenstribbelen als patiënten gesprekken met hen willen opnemen om het nog eens te kunnen naluisteren. Dat zegt artsenvereniging KNMG. De vereniging komt met een leidraad die twijfelende artsen over de streep moet trekken. Minister Schippers zei vorig jaar dat het mag. Volgens de KNMG vragen sommige artsen zich af wat ze moeten doen als een patiënt zo'n gesprek op sociale media zet of ermee naar de rechter stapt. Bijna de helft van de artsen is bang voor mogelijke juridische consequenties. Aan het slot van het congres van de communistische partij in China... zijn de leden van het staande comité gepresenteerd. Dat is het team van machtigste mannen rond partijleider en president Xi Jinping. Staande comité telt naast de president en de premier vijf leden. Opvallend is dat het alle vijf 60-plussers zijn. Daaruit kan worden opgemaakt dat onder hen niet de beoogd opvolger zit van de zittende president Xi. Hij werd op het congres gekozen voor een tweede termijn van vijf jaar. De Rotterdamse sap- en frisdrankfabrikant Refresco, bekend van het kinderdrankje Wiki, stemt in met een overname door de Franse investeerder Pi Partners. Refresco heeft een eerder bod afgewezen, maar nu zijn de tweeën er na onderhandelingen uitgekomen. De Fransen willen 1,6 miljard euro voor Refresco betalen. Dat is 19,75 euro per aandeel. Uiteindelijk is de prijs nog een kwartje per aandeel verhoogd. De aandeelhouders moeten nog instemmen met de deal. Het weer, het is bewolkt, soms valt er wat lichte regen. Later breekt in het noorden af en toe de zon door. Het wordt een graad of 16. De wind is matig tot vrij krachtig. Morgen weinig verandering. Vanaf vrijdag wat meer zon en frisser. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Knopendijl 9 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij, vertraging nog 20 minuten. De A4 Den Haag richting Rotterdam bij Delft 3 kilometer. Kost je ook zo'n 20 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Knoop het Koenplein 3 kilometer.